Vijf uur, Waterwalgemoed met het NMS-journaal. De Thaise premier Yingluck Shinawatra heeft een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Van de 492 parlementariërs stemden 134 leden tegen haar. De afgelopen dagen omsingelden betogers in de hoofdstad Bangkok verschillende ministeries... en probeerden ze het land lam te leggen. De demonstranten eisen het aftreden van de premier... omdat ze de zus is van de in 2006 afgezette premier Thaksin Shinawatra... Volgens de betogers heeft hij via zijn zus nog altijd veel macht. Een moeder en stiefvader in het zuiden van de Verenigde Staten... hebben hun drie dochters maandenlang opgesloten en mishandeld. De drie kinderen van 12, 13 en 17 werden vastgehouden in geluiddichte kamers... waar keiharde muziek werd afgespeeld. Een van de dochters wist dinsdag te ontsnappen via haar slaapkamerraam... en vluchtte naar de buren. Het echtpaar wordt verdacht van geestelijke en lichamelijke mishandeling... De stiefvader zou tenminste een van de meisjes ook seksueel hebben misbruikt. Volgens de Groningse commissaris van de Koningin van den Berg... heeft het weinig zin om bij de rechter een schadevergoeding te eisen... voor de gevolgen van de gaswinning. 150 bewoners en enkele woningcorporaties in Noord-Groningen... stellen de NAM of de staat aansprakelijk voor aardbevingsschade... als gevolg van de gaswinning. Commissaris van den Berg zei in Nieuwsuur dat alleen maar schadevergoeding niet genoeg is... Bewoners moeten zich volgens hem weer veilig voelen in het gebied. Hij roept de landelijke overheid op snel met fundamentele oplossingen te komen. De Britse politie heeft zes mannen opgepakt die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij matchfixing, het manipuleren van sportuitslagen. Volgens de Daily Telegraph zijn onder de verdachten drie voetbalspelers. Ze zouden wedstrijden in een lagere Engelse divisie hebben gemanipuleerd. Bij welke wedstrijden is niet bekendgemaakt. Het weer is nog bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de dag wordt het droog en breekt misschien de zon even door.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 You and me, you and me, you and me, you and me, you and me, babe, you and me, you and me, you and me, you and me, you and me, babe. We'll have a son will get him a sister. Can count all the times her daddy's gonna kiss her. He'll drink his baby brew from a big brass cup. Someday he may be president if things loosen up. and me, you and me, you and me, you and me, baby, you and me, you and me, you and me, you and me, you and me, baby. You'll take the train into the city every morning. Now you may be plain, but I think you're pretty in the morning. Some nights we'll go out dancing If I am not too tired Some nights we'll sit romancing Watching the late show by the fire When our kids are grown With kids of their own They'll send us away to a little home in Florida. And we'll play checkers all day until we pass away. Dat is niet de titel. De titel is Love Story. Compositie van Randy Newman. En deze versie werd in 1971 gemaakt. In een duetvorm. En de ehm, personen die verantwoordelijk waren voor het duet... dat eh, waren Anne Murray en Glenn Campbell. Je hoorde het liedje Love Story van de twee Welkom, dit is de laatste uur. De nacht ging het anders hier bij de VARA op Radio 1. Met zo dadelijk dan nog eh, voor één keer Randy Newman, omdat hij vandaag 70 wordt. Willie Nelson die komt ook nog een keertje langs. En ik ga aandacht besteden aan, eh, China. Ja, hoe kom ik daarbij? Dat heeft natuurlijk alles te maken met eh, die grappenmakerij van Gordon. Afgelopen week, of vorige week moet ik eigenlijk zeggen... En ehm, ja, dan blijkt dat Gordon niet de enige, is, eh, de enige grappenmaker is... die ooit over Chinezen iets heeft gedaan. Eh, gaan we verder terug in het verleden, dan, eh, dan is er een zeer respectabele intellectuele groep... Die heeft zich ook wel eens schuldig gemaakt aan niet al te vriendelijke opmerkingen over Chinezen. Nou, ik ga er dadelijk dat voorbeeld van laten horen. Dus Gordon is een, een eh, goed gezelschap. Maar eerst even, zoals gezegd, eh, voor de laatste keer Randy Newman. He gives us all his love. He gives us all his love. He gives us all his love. He's smiling down on us from up above, and He's given us all His love. He knows how hard we're trying. He hears the babies cry. He sees the old folks die gives us all his love. Now, if you need someone to talk to, you can always talk to him. And if you need someone to lean on, you can lean on him. He gives us all his love. gives us all his love. He's smiling down on us from up above. He's giving us all his love. He's smiling down on us from up above. He's giving us all his love. Oh, Randy Newman, vandaag dus 70 jaar oud geworden. He gives us All His Love, een liedje van de man in 1971 opgenomen. dan even terug naar ehm, een tijdje geleden. Dan heb ik het over eh, ruim twee jaar geleden alweer. De zangeres die toen in de studio stond van 3FM. Maar die vanavond staat in Paradiso. Beth Hart. Check, check, check. Boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, takes and she takes. She understands when she gives it away. She said, Man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town, out of this town, and out of LA. She's got a gun, she's got a gun, she got a gun, she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried, cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed, laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, "Man." out of town and out of LA. It's all she loves, it's all she hates, it's all too much for her to take. She can't be sure just where it ends or where the good life begins. So she took a train, she took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in and fed her all the same bullshit again. Cause he lied and he lied, lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed, screamed and she screamed. It's a different place, but the same old thing. It's all I. So she said, Man, I gotta get out of this town. Yeah, now I gotta get back on that train. man, I gotta get out of this town. Cause I'm out of my pain. So I'm going back to LA. Yeah, back to LA. to LA. Hey, yeah, right. I'm going back to LA. Yeah, yeah, I'm going back to LA. Mooi gedaan. Ruim twee jaar oud dit alweer. Het werd opgenomen oktober 2011 in de 3FM-studios. Bij het ochtendprogramma van uh, collega Giel Belen, Beth Hart je hoorde. Vanavond in Paradiso zal ze daar een optreden verzorgen. En niet alleen vanavond, want morgenavond staat de zangeres... ook op het podium van datzelfde Paradiso, Beth Hart. Het gaat met je over eh, China hebben... Hoewel de China Grove heet, heeft het niets met het Aziatisch land te maken. Het is namelijk een heel klein plaatje in eh, Texas, Amerika. En daar hebben de Doobie Brothers destijds een plaat over gemaakt in de jaren 70. Een zang van Tom Johnston. China Grove, je hoorde de stemmen van de Doobie Brothers... en in het bijzonder die van Tom Johnson... die ook verantwoordelijk was voor de compositie Doobie Brothers. En China Grove, wat ik al zei, dat is dus een plaatsje eh, plaatje van eh, pakweg 1100 eh, zielen. En dat ligt dan in de staat Texas. Nou, ik had het dus over Gordon die ehm, <laughs> behoorlijk in de belangstelling stond... vanwege het feit dat hij een, eh, ja, naar menig inzicht verkeerde opmerking had gemaakt... tegenover een Chinees, eh, enzovoort enzovoort. Kortom, cliché-grappen over... Eh, Chinezen. Nou, dat is niet van, dat is van alle tijden. In tijden dat het onderwerp wat minder gevoelig was... waren, er, waren daar ook opmerkingen over gemaakt en grappen, zelfs liedjes... Luister maar bijvoorbeeld dus naar het illustre gezelschap... het intellectuele gezelschap van Monty Python, Flying Circus. The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless and that's why I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas. But they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiters never are rude think all the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching, and chess. So I got me. I like Chinese. I like the Chinese people, tree. There's Zen, their ping pong, their yin and yang I like Chinese thought the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're wise and they're witty and they're ready to please. Altogether. Wow I jumpa run Wow I jumpa run Wow I jumpa run 你好吗？你好吗？你好吗？再见。I like Chinese. I like Chinese. Their food is guaranteed to please. A fourteen, a seven, a nine, and light cheese. Uit in Monty Python's Contractual Obligation 1980 I Like Chinese. Monty Python's Flying Circus die dus een theatershow gaan doen begin juli. Aanvankelijk zou er maar één theatershow zijn, maar die was binnen 1 minuut 43,5 seconden uitverkocht. En ze doen dus besloten om niet één maar vijf shows te doen in de O2 Arena in Londen. Blijf nog even in China. Je krijgt hier een duo. De ene is afkomstig uit eh, China en de andere is afkomstig uit eh, eh, Jamaica. En dan heb ik het over het duo China Black. Die hadden 1994 een succes in Europa met het nummer Stars. ze uit China, de andere uit eh, Jamaica. En in Engeland hebben ze elkaar gevonden. Ze noemen zich China Black. En Stars was een van de bescheiden succesjes die ze gehad hebben. Ik ben verder nog op zoek geweest naar, om te kijken of er eh, verder nog eh, muzikanten zijn geweest... die internationaal succes hebben geboekt en die afkomstig zijn uit China. En ja, ja, dat valt een beetje tegen. Dan kom ik inderdaad in de wereld van de klassieke muziek uit. lang Lang bijvoorbeeld, de vermaarde pianist. En Jojo Ma, de cellist. Maar die is dan ook niet oorspronkelijk afkomstig uit eh, China. Die heeft dan wel Chinese ouders, maar die is dan opgegroeid in Europa. Dus daar laat ze maar eventjes bij, joh. Willie Nelson, voor het laatst hier in de nacht klinkt anders... met een track van dat nieuwe album van hem, To All The Girls. Met nu niet één dame aan zijn zijde, maar twee. Er zijn ook nog zusjes, The Secret Sisters. It won't be very long. Bring your old harmonica to you. I'll get out my guitar and we'll play a song or two. We'll let the music take us back to when I was a kid. Take our minds off everything the way it always did. We'll play you are my Too bad that all the family band's not here to play along. We'll get back together and it won't be very long. naar de stemmen die afkomstig zijn van de Secret Sisters. En je hoorde bovendien natuurlijk ook de stem van eh, Willie Nelson, de hoofdrolspeler in dit nummer. It Won't Be Very Long. Een nummer, zoals ik zei, dat te vinden is op de CD To All The Girls op Willie Nelson. Al de liedjes die op dat album staan, zingt met eh, een zangeres. Ze is dus een, een goed gezelschap. CD kan je winnen. Ik heb de vraag al eerder gesteld deze nacht, maar voor degenen die er net bij zijn gekomen... en dat zijn er in het laatste uur altijd een heleboel. Eh, als je die cd eh, wil winnen, dan moet je antwoord geven op de vraag. Toen op de dag dat Willy Nelson 80 jaar werd... want zo oud is hij inmiddels, op de dag dat hij 80 jaar werd... wat gebeurde er toen in Nederland? En als je dat antwoord weet op de vraag... wat gebeurde er in Nederland op de dag dat Willy Nelson 80 jaar werd... Eh, dan kan je die mailen naar de nachtgingtanders@vara.nl en dan hoor je volgende week wel of je gewonnen hebt. Je hoeft niet meteen te mailen. Als je bijvoorbeeld nu in de auto zit of in de badkamer staat... je kan het eh, later op de dag of in het weekend zelfs nog doen. De nacht ging anders. Ik ben toegekomen aan de drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk de allernieuwste van uh, Stromae. De single, althans La Mem is de titel daarvan. In Nederland is dat nog geen single, maar in eh, België en in Frankrijk... daar staat het al uh, rijkelijk op de hitparade. Eh, vervolgens laat ik je een liedje horen van Vanessa Paradis... en haar levenspartner Benjamin Biolay. Die hebben een cd opgenomen. Love is de titel daarvan, Love Songs. En ik laat je horen, La Rose, La Rose. Maar eerst neem ik je mee naar een ver verleden, de jaren 60. De stem van Zizi Jaumer. Pour rendre plus jolie toute la vie pour que tout s'harmonise, se poétise. Des fleurs suffisent, sans aucun artifice, elles ravissent et rajeunissent. Ô seigneurs et señoritas des doigts de la Carmencita. Acceptez ces violettes, c'est du bonheur qu'on achète. Le bon Dieu vous le rendra. Seigneur pour vos señoritas, prenez-moi les fleurs que voilà pour faire éclore un sourire, pour parler sans rien se dire, rien ne vaut ma violette. Monsieur a l'air morose, j'en sais la cause il est sans compagnie, sans une amie. Et il s'ennuie, car la vie sans tendresse et sans caresse, que la tristesse. Beau Seigneur sans Seigneurita des doigts de la Carmencita. Acceptez cette fleurette ce soir dans votre chambrette, d'amour elle vous parlera. Beaux seigneurs et seigneuritas, c'est fini, mais songez que là plus belle vendeuse de violettes ne peut, et je le regrette, vous donner que ce qu'elle a. c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêves Facile à dire, je suis gnangnan que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kid Moss qui est éternel Moche ou belle, c'est jamais bon. ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes hoorde Le Rose, Rose van Vanessa Paradis... met Anna Zijde, haar levenspartner. Benjamin Biolay van de LP Love Songs. En dat werd voorafgegaan door een plaats... waarin je de stem kon horen van Stromae... die in januari naar eh, Vredenburg komt om daar een optreden te doen... En de nieuwe single van hem heet uh, eh, To Let Mem. En uit de oudheid, uit de vorige eeuw... kon je luisteren naar de stem van uh, Zizi Jamer. Straks, na het nieuws van uh, eh, 6 uur... dan kan je hier op deze zender luisteren naar... Het Radio 1 met Lara Renze. Hier en onder andere aandacht voor de Noord-Groningers... die naar de rechtbank willen gaan. En verder natuurlijk ook eh, aandacht voor eh, het vertrek van Berlusconi. <laughs> Die niet meer deel uit mag maken van eh, de Senaat. En natuurlijk ook het voetballen staat centraal in het Radio 1 Journaal... met onder andere aandacht voor die zes arrestaties. Die zijn verricht naar aanleiding van het matchfixingsonderzoek. Dat is allemaal straks na het nieuws van 6 uur op deze zender Radio 1 in het Radio 1 Journaal. Vandaag 28 november mag hij zijn 84ste verjaardag vieren. De man die de oprichter was van het Motown-label, het Motown-concern. En dan heb ik het over eh, Barry Gordy. En naar aanleiding daarvan, ter gelegenheid daarvan... zetten we hem in het zonnetje met eh, drie belangrijke nummers uit dat Motown-repertoire. Om te beginnen de Screams. En voor degenen die net hebben ingeschakeld en bij zichzelf denken... waarom draait die uh, Koeners drie motonummers achter elkaar? Dat heeft te maken met het feit dat de oprichter van eh, Motown Records... Barry Gordy vandaag 84 jaar wordt. Hij hoorde 18 volgens The Supremes met Love is Like an Itching in My Heart. Vervolgens de Four Tops, I Can't Help Myself. En Junior Walker en The All Stars, die brachten I'm a Roadrunner. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Het duurt nog even en tegen die tijd zitten de blaadjes alweer aan de bomen. Maar dan gaat ze wel een eh, concert geven in het Concertgebouw, zowaar. Maar dat is wel aan haar toevertrouwd. Ze zal de concertvleugel meenemen, namelijk Tori Amos. 29 mei, dan zal het zover zijn. Dan... Eh, is het concertgebouw, het podium van het concertgebouw helemaal voor haar. Een optreden van Tori Emers in het concertgebouw. En de verkoop van de kaarten die begint aanstaande zaterdagochtend om 10 uur. Tori Amos heeft al diverse hits op haar repertoire staan. Onder andere een liedje van de Stranglers. is uit 2001. Eh, <laughs> en je kent het wellicht ook van de Stranglers. Strange Little Girl, maar hier dan de versie van eh, Tori Amos. Tori Amos die dus eind mee zal optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. En vanaf zaterdag kan je al eh, de tickets daarvoor gaan bestellen. Tori Amos die zich doorgaans... Eh, zelf begeleid aan de vleugel. Een hele eh, imponerende vleugel is dat namelijk een Busendorfer. Dat is een instrument dat afkomstig is uit Oostenrijk. De firma Busendorf, die begon, of Busendorfer, die begon in 1828 met de bouw van piano's in Oostenrijk. Inmiddels bestaat het concern nog steeds. In tegenstelling tot het Parijse Playel dat... Eh, eh, opgeven is. En de firma is wel in Japanse handen gekomen, Yamaha. Terry Amos dus, een andere eh, belangrijke instrumentalist is... Eh, als die jarig zou zijn geweest... zou die gisteren namelijk 71 jaar zijn geworden. Jimi Hendrix, daar heb ik het over. En naar aanleiding van dat feit eh, zal er aanstaande zondagavond op Canvas een eh, documentaire te zien zijn. En in de is ook een heel artikel over Jimi Hendrix. Naar aanleiding van het feit dat hij in de jaren 60 Nederland bezocht. Jimi Hendrix en zijn Experience. Jimi Hendrix die eh, gisteren 71 jaar zou zijn geworden... waren het niet dat hij 18 september 1970 op 27-jarige leeftijd overleed. En naar aanleiding van het feit dat hij 71 jaar geleden werd geboren... is er zondagavond na 10 uur op het Belgische canvas... een eh, uitgebreide actuele documentaire over het gitaarfenomeen te zien. Dit was de nacht in de Anders bij de Varen op Radio 1. Mijn naam is Groen Koeners, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Dadelijk naar nieuws, Lara Rensen met het Radio 1 Journaal.